Dielke zijn met het NOS-journaal. Een hoge rechter in Zuid-Afrika het niet mag verlaten. Bashir is in Johannesburg voor een top van de Afrikaanse Unie. Eerder vandaag bepaalde een andere rechtbank dat hij in Zuid-Afrika moet blijven... totdat besloten is of hij wordt overgedragen aan het internationaal strafhof in Den Haag. Dat wil Bashir berechten voor genocide in de Soedanese regio Darfur. Daarbij vielen ongeveer 300.000 doden. De rechter zegt dat de Zuid-Afrikaanse regering alles moet doen om te voorkomen dat Bashir het land verlaat. Zo'n 200 migranten zijn dit weekend in Italië slaags geraakt met de politie. Ze wilden de grens oversteken naar Frankrijk en zo verder Europa ingaan. Maar de politie houdt ze bij een grenspost tegen. De vluchtelingen komen vooral uit Eritrea, maar ook uit Somalië, Ivoorkust en Soudaan. De migranten willen graag naar familie in Noord-Europa. Een aantal van hen dreigt zich in zee te storten als ze niet verder mogen reizen. Anderen zeggen dat ze in hongerstaking gaan. Buitenlandse medewerkers van Save the Children zijn toch weer welkom in Pakistan. Volgens een bron bij het Pakistanse ministerie van Binnenlandse Zaken is dat besloten nadat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hadden gedreigd hulpprojecten aan het land op te schorten. Drie dagen geleden besloot Pakistan dat de buitenlandse werknemers het land moesten verlaten... omdat de organisatie de belangen van Pakistan zou schaden. Wat daarmee werd bedoeld, werd niet gezegd. In Pakistan heeft Save the Children zo'n 1200 medewerkers. Zij zijn allemaal Pakistaans. Het toernooi van Rosmalen is gewonnen door de Fransman Mahu. Hij was in de finale in twee sets te sterk voor de Belg Goffin. Bij de vrouwen won de Italiaanse Camilla Giorgi. Ze won ook in twee sets van de Zwitserse Belinda Bencic.